Around midnight, I heard them shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, Who mumble low. You said, baby, don't you lie to me no more.